Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Komt er binnenkort een 2G-regel? Het demissionaire kabinet overlegt daar vandaag nog over. Het zou betekenen dat je na de aankomende lockdown alleen nog naar bijvoorbeeld de horeca of het theater kan als je gevaccineerd of hersteld bent. Met een negatieve test krijg je dan dus geen QR-code meer dat zit niet iedereen zitten. Het is ook niet leuk voor de ongevaccineerden die dan bijvoorbeeld om medische redenen geen vaccin willen nemen. En die eigenlijk dan verplicht worden om een vaccin te nemen. Ik vind dat moeilijk. Maar ja, in Duitsland en in eh, Oostenrijk doen ze het al wel. En daar schijnt het wel redelijk te werken. Dus. Maar elk land is anders hè. En Nederland is een apart land. Vanavond om 7 uur wordt er meer duidelijk op de persconferentie. Een jongerenwerker uit Maastricht zit vast. Hij wordt ervan verdacht dat hij kwetsbare jongeren aanzette om met elkaar te vechten. Fightclubs noemde hij dat en hij zou die gevechten ook hebben gefilmd. Door het lerarentekort overwegen steeds meer basisscholen een vierdaagse schoolweek in te voeren, meldt de Telegraaf. Op sommige plekken gebeurt het al. Een op de vijf directeuren overweegt het, blijkt uit een enquête. En 90% kan geen invallers meer vinden. Honderden inwoners van Breskens in Zeeland moesten vanochtend hun huis uit. Daar werden twee vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Ook toeristen die op een vakantiepark zitten moesten vanochtend vroeg uit hun huisje. We hebben dat eigenlijk nog nooit meegemaakt, dus uh, dat is wel spannend. Ja. Wij huren dit van Roompot, dus we zijn <laughs> benieuwd of het er nog gaat staan als wij terugkomen. <laughs> maar ze laat haar dag niet verpesten door de spanning. Wij maken er een dagje van. Eh, we kregen een ontbijt aangeboden in het Roompot Nieuwvliet. En dan gaan we een dagje naar Sluis. Inmiddels zijn allebei de bommen ontploft. Het weer best wat zon, alleen het noordwesten blijft grijs. Soms valt daar wat regen. Morgen begint ook nat, daarna wordt het droger en er gaat op 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Twee bijzonderheden in de regio. Om te beginnen op de A7 vanuit Zaanstad naar Horen. Daar vanaf Purmerend 3 kilometer file tot aan Avenhoorn. Daar staat namelijk een vrachtwagen met pech op de rechte rijstrook. Reken daar op een kwartier vertraging. Ook oponthoud op de N242 vanuit Middenmeer naar Alkmaar.